Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Het aantal gewonden de Ramblas in Barcelona is opgelopen tot meer dan 100. 15 mensen zijn er slecht aan toe en zeker 13 mensen zijn om het leven gekomen. Mogelijk loopt het dodental nog op. Inmiddels wordt meer duidelijk over de identiteit van de slachtoffers. Drie van hen komen uit Nederland. Het gaat om een echtpaar en een vriendin van hun dochter, zei minister Koenders van Buitenlandse Zaken in Jinek. Zij verkeren niet in levensgevaar. Onder de doden is ook een Belg, heeft de Belgische premier Michel bekendgemaakt. De verdachte wiens foto is vrijgegeven door de politie zegt dat zijn paspoort is gestolen. Dries Oekabir zou niets met de aanslag te maken hebben en heeft zichzelf bij de politie gemeld nadat hij gezien had dat zijn foto verspreid was via internet.